Goedemiddag, ik ben Stef en dit is het nieuws van NWS op 3. Wordt het Dylan Jessilgus, de demissionair justitieminister van de VVD... weet nog niet of ze de opvolger van Mark Rutte wil worden. Daar heb ik nog helemaal geen eh, antwoord op. Daar ben ik zelf nog over aan het nadenken. En eh, op dit moment ga ik daar helemaal niet zoveel over zeggen. En bent u al wel benaderd door het bestuur? Ik ga helemaal nergens verder antwoord op geven, sorry. <laughs> ja, sinds Rutte heeft gezegd dat hij gaat stoppen... is de zoektocht naar een opvolger begonnen. Het VVD-bestuur komt deze week met een eerste naam... en Jesselkus wordt vaak genoemd. Oud-defensieminister Janine Hennis heeft net gezegd dat ze haar niet kunnen bellen. eerder zeiden Klaas Dijkhoff en Edith Schippers dat ook al. De politie heeft vorige week acht mannen opgepakt in Rotterdam. Agenten deden invallen in huizen en in een café... en hebben daarbij 100 kilo harddrugs, twee vuurwapens en een flinke stapel cash geld in beslag genomen. Alweer ophef over een toerist die in iets ouds heeft gekrast. Een jongen van 17 uit Canada heeft zijn naam in een eeuwenoude Japanse tempel gekerfd. Hij werd opgepakt en kwam pas vrij nadat hij een excuusbrief had geschreven. Laatst was er ook al gedoe toen een Britse toerist het Colosseum in Rome bekraste. En gaan we deze mannen volgend jaar op het Songfestival zien? Ik ben stapelgek op jou, vanaf de one zit je vast in mijn hoofd. Ja, als het aan de bank zit dus, want die hoorde je licht wel. Want de YouTubers hebben net bekendgemaakt dat ze al bezig zijn met het schrijven van een nummer. Het is tijd voor een frisse wind die alle regels doorbreekt. En daarom melden wij ons aan als inzending voor het Eurovisie Songfestival 2024. Veel artiesten hebben zich in het verleden aangemeld, maar volledig anoniem. Daar doen wij uiteraard niet aan mee. Ja, spannend of ze ook echt mogen afreizen naar Zweden. Dat volgend jaar, dat weten we nog niet. De selectiecommissie zegt nooit iets voordat ze zelf de definitieve kandidaat bekendmaken. Heb ik nog wat weer voor je afwisselend zonnig en bewolkt. Het is een graad of 24 in het noorden tot 31 in het zuiden. Later vanavond kan het gaan regenen met in het oosten ook kans op onweer. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is even de hart van de ANWB. Die loopt de eh, N9 Alkmaar richting Den Helder bij de Schagenbrug, afrit Schagenbrug.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 Look like shit, some low-life junkie. Well, I learned my lesson. I'll never start messing around with a girl who starts undressing when you're known for a minute. Cause you never know what's in her If she's wicked, you must go, but you sure won't win no praise.